Kaapman met het NOS Journaal. In de Duitse stad Hanau, vlakbij Frankfurt, zijn twee shisha-lounges onder vuur genomen. Zeker negen mensen zijn gedood en vijf raakten gewond. De vermoedelijke dader is vannacht dood aangetroffen in zijn huis in Hanau... waar nog, geen, waar nog een lichaam lag. De politie zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat er meer schutters waren. Eerst opende de man het vuur in een café in het centrum van de stad. Daarna reed hij naar een lounge in een buitenwijk van Hanau. Over zijn motief is nog niets duidelijk. Twee passagiers aan boord van het cruiseschip Diamond Princess... die besmet waren met het coronavirus, zijn overleden. Het gaat om een man en een vrouw van in de 80. Het schip ligt sinds begin februari in de Japanse havenstad Yokohama. Aan boord zijn meer dan 600 besmette opvarenden... het grootste aantal buiten China. In een zorginstelling in Wageningen is een dode gevallen... en zijn twee mensen gewond geraakt bij een incident. Er is niemand aangehouden. De politie kan nog niets kwijt over de identiteit van de slachtoffers... maar omwonenden zeggen dat de twee gewonden begeleiders zijn van de zorginstelling. Zo gaan om een man en een vrouw die allebei steekwonden aan de armen hebben. De man zou ook in zijn borst zijn gestoken. Wat zich in de Wageningse zorginstelling heeft afgespeeld is nog onduidelijk. Franchise-nemers van pizzaketen Papa John's stappen naar de rechter. Zij zeggen door het bedrijf te zijn misleid en bedrogen... en leggen beslag op ruim 4 miljoen euro van het Nederlandse hoofdkantoor. 19 ondernemers zeggen dat hen vooraf gouden bergen zijn beloofd... maar dat het onder de huidige voorwaarden onmogelijk is om hun zaak te laten draaien. De advocaat van Papa John's, dat sinds 2016 zo'n 30 vestigingen heeft geopend... wil niet reageren op de klachten. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. Er staat een krachtige tot stormachtige zuidwestelijke wind... en het wordt zo'n 10 graden. Vanavond meer regen, mogelijk met zware windstoten. Morgen is het droog met wat zon en dan wordt het een graad of 9. Dit was het NOS Journaal.